Mark Visser met het NOS Journaal. De banken en de beurt na het aangekondigde referendum op zondag. Premier Mark Rutte heeft komende ochtend overleg met de meest betrokken ministers over Griekenland. Ook de president van de Nederlandse Bank zal daarbij aanwezig zijn. Volgens deskundigen zullen de gevolgen van de Griekse crisis in Nederland beperkt zijn... omdat de Nederlandse economie niet veel belangen heeft in de Griekse. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin deze maand spectaculair ontsnapte uit een gevangenis in de staat New York is neergeschoten bij de grens met Canada. De man leefde nog na het vuurgevecht en is aangehouden. De andere ontsnapte gevangene werd vrijdag door de politie gevonden en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Honderden deelnemers van de Crazy Color Run in Leeuwarden klagen dat ze de verf die is gebruikt niet uit hun haar en kleren krijgen. Aan het evenement deden gisteren 1800 mensen mee. Op Facebook en Twitter staan foto's van deelnemers met allerlei kleuren haar. Hoe vaak ze hun haar ook wassen, de verf gaat er niet uit. De organisator van het evenement is geschrokken en zegt dat de verfleverancier de garantie had gegeven dat de verf kon worden verwijderd. De leverancier is officieel aansprakelijk gesteld en heeft volgens de organisator die aansprakelijkheid ook op zich genomen. Deelnemers kunnen hun schade melden via een contactformulier op de website van de Crazy Color Run. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst wolkenvelden en daarna vanuit het westen steeds meer zon.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 So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness and you used to make when everything used to hurt. It goes. the rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind.